8 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zeker 3300 medewerkers van het noodleidende TSN Thuiszorg... kunnen onder dezelfde arbeidsvoorwaarden bij een nieuwe werkgever aan de slag. De thuiszorgmedewerkers kunnen terecht bij Buurtzorg Nederland... of bij een andere zorgaanbieder. Buurtzorg kon driekwart van de klanten van TSN overnemen... maar niet alle gemeenten kozen voor buurtzorg. Het tentenkamp met vluchtelingen in Calais mag van de rechter gedeeltelijk worden ontruimd. De ontruiming werd eerder deze week nog uitgesteld omdat er meer tijd nodig was om te kijken of het legaal zou zijn. Wanneer de ontruiming van het tentenkamp begint is nog niet duidelijk. Frankrijk wil het tentenkamp met zo'n duizend vluchtelingen ontruimen en de migranten naar asielzoekerscentra sturen. Bij het standbeeld De Dokwerker in Amsterdam is de februari-staking van 75 jaar geleden herdacht. Er waren onder meer toespraken van burgemeester Van der Laan. Koning Willem-Alexander legde bij de dokwerker een krans. De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet geen reden om het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 te heropenen. De raad schrijft aan de Tweede Kamer dat er sinds de publicatie van het rapport in oktober geen informatie is ontvangen die de conclusies veranderen. Kamerleden vroegen onder meer om informatie over ontbrekende radargegevens. In gein is een hennepkwekerij ontdekt in de technische ruimte van een brug. Medewerkers van de gemeente die de brug wilden inspecteren kregen de deur niet open en belden de politie die de deur openbrak. In de technische ruimte stonden 450 hennepplanten. Er was niemand aanwezig in de plantage en er is ook nog niemand aangehouden. Het weer verspreidt wat winterse buien met tussendoor opklaringen. In de loop van de avond wat droger. Vannacht alleen aan de kust nog buien.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 En wij hebben weer live muziek vanavond in, in ons programma. Dus we gaan zo dadelijk weer naar een onvervalste muzikant te luisteren. Ook hier uit de buurt. Ze komt uit Haarlem, dus eh, wat dat gaat eh, is het eh, deur en drempel. En ze heeft meegedaan aan de derde voorronde van de Rob Akda Award. Dus de mensen die een beetje op hebben zitten letten... tijdens die derde voorronde, die weten dan... als ik de naam Anouk Slik zeg, dan zeggen ze... oh ja, dat was inderdaad tijdens de derde voorronde. Inderdaad, die hebben wij vanavond hier in onze studio zitten. En wat is er dan prettiger dat je dan kan komen met... nou ja, een semi-akoestische gitaar, want dat heeft ze ook net gezegd... Dus ja, dan, eh, dan is het ook gewoon eigenlijk bijna plug and play. Eh, hoewel uh, Marcus nog eventjes wat, kleine puntjes op die i gaat zetten. Dus, dus in die zin gaan we dat doen. de dame die je net bij, dit, bij dat openingsnummer hebt gehoord van dit programma... die is ook hier ook, geweest. Komt uit Monnikendam. En zij heeft dat nummer overigens opgenomen met ene Jaap Rezema. Wie was dat nou? die heeft ooit meegedaan aan The Voice. Inderdaad. En dat was die, eh, die man met dat beetje dat bocheltje in zijn rug. Dat was Jaap Reesema. Inderdaad, die. Eh, en er is op een gegeven moment eh, is er de, werd hij werd gewoon eigenlijk een soort cultheld. Of een cultstatus verdiende die min of meer. En Gabi vond het wel leuk. Die denkt, ik ga eens even kijken of ik met hem een nummer op kan nemen. En dat was dan dit nummer geworden. Hide and Seek. Eh, we hebben natuurlijk nog meer naast eh, de muziek eh, van Anouk vanavond. We gaan het natuurlijk ook met Anouk hebben over wat, wat ze verder nog gaat doen. En wat, wat drijft met, met muziek maken. Dus dat, dat sowieso. Maar daar hebben we natuurlijk ook nog muziek ernaast zitten. Zo ook uit Rotterdam, deze band. daar hebben we even de laatste weken even wat wat minder aandacht besteed. Maar ze hebben sinds het eind van het jaar hebben ze een album uitgebracht. Dodo heet het album is van Halfway Station en dit is het openingsnummer van dat, eh, van dat album. En het heet Sister Don't You Cry. waren ze. Uh, Canvas Blanco. Eh, ze waren hier ook eh, geweest bij ons in de studio. Dateert ook alweer van eind vorig jaar. Nou, ze is aangeschoven eventjes. Want het geluid is allemaal ingeregeld. Als ik het goed begrepen heb. Anouk Slik. Welkom. Hallo. Ja, want ik, ik, ik, moet je zeggen, dat was tijdens de aankondiging van de Rob Akda woord. toen verslikte zich, is een woordgrap, PP Fischer zich behoorlijk in, <laughs> eh, in de aankondigingen wat dat, wat oh, dat, gebeurt zo ja, vaak. Ja, ja, dat gebeurt heel vaak. hij schaamde zich eigenlijk helemaal wezenloos. Echt waar? Ja, nou ja, dat, dat, tenminste dat bleek eh, dan wel uit de opname die wij terug eh, hoorden. maar goed, het, het was gebeurd voordat we er erg in hadden. Ja. wat, wat, wat vond je van die avond, die, die, die derde voorronde? Ja, we hebben natuurlijk even vluchtig nog even een interview afgenomen nadat je opgetreden had. Maar... Ja, ik vond het heel gaaf. Ja, ik heb nog nooit voor zo, in zo'n zaal gespeeld. En ik, het was ook al heel lang geleden dat ik met een band had gespeeld. Ja. Dus dat vond ik, ik vond het helemaal geweldig, maar ik was wel heel zenuwachtig. Ja? Ja, ja. ja <laughs> het was eh, aan het eind van mijn set was dat helemaal weg. Dus dat ging goed. Maar begin van mijn set heb eh, ik teruggeluisterd. Een beetje, beetje spanning zat, er, zat erop. Ja, een heleboel. Ja bij het laatste nummer, eh, want wij, wij, wij, pakken meestal het eerste en het laatste nummer. Eh, bij het laatste nummer was dat, eh, was dat heel duidelijk het, het verschil. Het was bijna een dag en een nacht ja, verschil. Ja, best wel. <laughs> Ja. Maar nou, je bent behoorlijk bezig, geloof ik, hè, de laatste, ja, ja, zeker. tijd. Ja, Um, want eh, we gaan vanavond eh, ook luisteren naar zes eh, nummers die, die, die je hebt zelf uitgekozen. Ja, dat klopt. Zijn dat nummers die je de afgelopen tijd hebt geschreven? Of is er ook wat oude materiaal bij? Er zit wel wat oude materiaal tussen, maar ik wil wel wat redelijk nieuwe nummers spelen Oké, dus, dus, we mogen nog wel wat nieuw materiaal van je verwachten straks. Ja, ja. Nou. zeker. En ik heb net een cd'tje uitgebracht, dus... Aha, ja, dat is, eh, dat is natuurlijk wel mooi. Verschillend eh, materialen. <laughs> Eh, wij zijn denk ik niet de enige radiostation die al iets met jou doen, denk ik. Nee. Nee, nee, dat dacht ik al. Dus... hoe, is, er, is er een belangstelling voor je? Zijn er ook nog andere radiostations geweest die, die jou gevraagd hebben van... nou, kom eens even langs. nou, ik kom oorspronkelijk uit Heerdegewaard. Ja. Dus het radiostation wat daar in de buurt zit, daar heb ik wel eens gespeeld. En Radio Enkhuizen. Die, is, eh, ja, die had me ook gebeld toen mijn videoclip uitkwam. En dat was gewoon heel erg leuk dat ze daar aandacht aan wilden besteden. Ja. En, dus dat is eh, een beetje nog niks, nog niks nationaals helaas. Nee, maar dat, eh, ja, wat nog niet geweest is, kan nog komen ja, natuurlijk. kan altijd nog komen. Uh, troost in ieder geval, nou ja, troost. weet in ieder geval dat hier toch best wel wat grote namen jou voor zijn gegaan. onderweg had ik het er al even over. Ik, even voor de mensen thuis. Ik heb Anouk even van de, van de, <laughs> station gehaald. Ja, en dat is wel, even, wel zo netjes. Ehm, want eh, ja, kijk, eh, wij, kunnen dan, eh, wij kunnen dan inderdaad zeggen dat we bijvoorbeeld hier Chef Special en Sue the Night hier hebben gehad. En dat zijn mm. nu twee hele grote, grote, grote, namen, geworden. maar wat dacht je van Julius bijvoorbeeld? Die heeft hier ook gespeeld. Oeh, ja, die naam. Ja, Julius heeft in het afterprogramma gespeeld van U2 en de Simple Minds afgelopen jaar. Oh, dat is heel goed. Ja, ja, is een Nederlandse band. Eh, is eh, door eh, Innercore Music onder andere opgezet. gezet. Eh, Alaska, zijn hier ook geweest. Ja, die ken ik wel. Dat, dus, nou dat, dat, dat moet je wel wat, wat, wat zeggen. dan hebben we bijvoorbeeld ook Rogier Pelgrim gehad. Oh, ja, die vind ik ook heel tof. Winnaar van de Grote Prijs van Nederland van 2012. Dus ja, dus ja het, je kunt het zo gek niet bedenken of ze zijn er wel geweest. Dus. Ehm, goed, nou, we gaan zo direct ja, luisteren naar wat je, wat je gaat doen. Want... Yes. Dus dat, eh, dat doen we na eh, één plaatje. Dus eh, dat is ook iemand uit Haarlem. Oh heeft gitaarlem gedaan. Oeh. Moet jou wat? Aina. Aina? Ja. ja, dat moet je ja, toch wel zeggen, denk ik. Ja, toch, kom, kom, kom. Dat is, ja, ik bedoel, in 2014 uh, zij dat, won zij dat, dat concours, of wat het ook eh, mag zijn. Wedstrijd, ja. Ja, het is een wedstrijd eigenlijk. Talentenjacht. Eh, is het ook iets eh, met appels en bananen vergelijken zoals we dat ook bij, bij de Rob Akda woord kennen? Hè? het is wel vooral in stijl. Het is wel een beetje ja, singer-songwriters, dus mhm. wat kleinere muziek. Ja. Maar ja, qua stijlen kan je daar natuurlijk super in variëren. En qua stemmen en qua schrijfstijl. Dus. Oké. we gaan even luisteren naar Aina. En dat nummer dat heet Niet Vanavond. wijzer ziet ze snel. Kan ik hopelijk de tijd nog volgen of moet ik haasten naar huis? Is er iets waardoor ik niet mag? Alsof mijn benen niet meer willen, de kracht niet dat was hem. Niet vanavond, eh, dus eh, hier bij Alternative FM. Eh, we zijn bijna zover dat we dus gaan kijken en luisteren hier in de studio naar de andere kant. Daar heeft Anouk inmiddels plaatsgenomen yes. op de kruk. En met een gitaar in, in de handen. En ik kijk naar achteren en ik... ja, kijk, het duimpje gaat omhoog. Ook daar gaat een duim omhoog. Nou, dan, zou ik, uh, ga, ja. ga, gewoon eh, vragen aan Anouk. Eh, welke twee nummers ga, je, ga je spelen, de eerste twee nummers? ik ga het nummer Pixie Dust spelen en een ander nummer wat heet Melancholia. Oké. Ja. Everybody loves Peter, sparkling eyes and character bow. never grows old. Once he takes you to Neverland, you hesitate a while, but suddenly he wins your heart with a genuine smile. He spurs sparkles you with pixie dust and takes you to a place you've never known. Ooh, he sparkles you with pixie dust and tricks you into things you've never done. And you forget and forget and forget. Sometimes Peter is not there. All alone you stay behind. He flies to wherever he wants with his lost boys on his side. He sparkles you with pixie dust and takes you to a place you never know. melancholische nummer eh, wat nu aankomt. Eh, komt. Melancholia heet Melancholia, het. Ja, oké. Okay. Once my hands were soft and they were comforting and warm But now they're getting rough and they are scarred Once my feet were reliable, they took me where it was right. But now they go in different ways, and I fall as they fight. Oh, I will grow. my ze was toch wel... Uh, ik werd ook een beetje helemaal meegezogen eigenlijk als het ware in, dat, in liedje. Dus dan uh, echt zoiets van... Uh, het, echt heel melancholisch. Ja, het is echt heel melancholisch. Maar het, werd, ik werd er wel eigenlijk in meegesleurd in het... beetje dat haast dat dromerige. Je zit eigenlijk tegen het ware aan van is het nu een droom of werkelijkheid? Maar ik denk dat dat eh, ook wel een beetje in de sfeer van het liedje ook wel verstopt zit, Ja, zeker. Goed, ja. dankjewel al even voor dit eh, moment. We gaan straks eh, nog meer van je horen in, in, in, dit uur in ieder geval. Eerst weer even muziek hier bij... bij Alternative FM. net hoorde je bij Thomas, hoorde je Causes. En Causes is Rupert Blackman. En Rupert Blackman heeft in 2013 zijn eerste echte album uitgebracht. Toen was er nog helemaal geen sprake van Causes. Het verhaal erachter was dat hij op een gegeven moment... Ja, hij was een straatmuzikant. Werd eh, gevonden door eh, onder andere eh, Anouk. Een andere Anouk, maar dan een grote Anouk in dit geval. die, die zei op een gegeven moment... Zou je het niet leuk vinden om dan in het voorprogramma van, van mij te komen staan... Hij had dan toen ook een EP. Wie eh, was daar eh, toen uh, dat EP'tje in zijn handen had gekregen? Nou, dat was een man hier uit de buurt. Zijn naam was Richard Molenaar. Goeie bekende van Menno Timmerman. Een grote ANR-manager in, dit, in deze regio. En die kreeg dat ook te horen. Die zegt, dit is waanzinnig. Nou, en zo is de rest een beetje historie. Hij wordt dus nu ja, min of meer behoorlijk gedraaid. Deze Robert Blackman samen met die band Causes. En zelfs mijn grote vriend Mick Boskamp heeft het ontdekt. Nou, eh, dat eh, wil al heel wat zeggen. Maar waar begon het nou allemaal mee? Nou, bijvoorbeeld met dit nummer Nine and Day van uh, Rupert Blackman.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 They light the way day and night, night and day. dollars No. That You should. loopt het nog ergens door. En dan vraag ik me altijd af, hoe lang loopt zoiets dan door? Maar eh, je weet het nooit met, eh, met dit soort eh, muziek. zomaar loopt de opname door. Het is van Summerhoes. Ze hebben een tijdje terug, nou niet eens zo gek lang geleden. Ik denk een week of drie is dat alweer uit. dit nummer hebben ze dan opgenomen. En het is Is There Such A Thing As two? En dan vul het zelf maar in. Eh, dat was hem dus. Ehm, daarvoor hoorde je Nine and Day van Robert Blackman. Die kennen we natuurlijk nu eh, van het huidige succes wat hij heeft met uh, En ja, ik zei al in de aanloop van hoe is dat verhaal dan gegaan. En dat, dat heeft te maken met een grote Anouk. En nu gaan wij terug naar een, naar een Anouk hier die eigenlijk nauwelijks onderdoet eh, voor die grote. genoeg. Want eh, zo, ja, ik vind, eh, je bent al aardigend, <laughs> je bent op weg kom op, een beetje... <laughs> dat is, altijd, wel, is, altijd, wel goed natuurlijk. Ehm, we hebben net twee nummers gehoord. Uh, Pixie dat was... het. de... Pixie Dust. Pixie Dust. Dust, yes. en dat andere nummer, dat heette Melancholia. Ja, klopt. Ja. En nu zijn we toegekomen aan het tweede blok van twee. En dan mag jij vertellen welke twee nummers wij mogen twee gaan... twee nieuwe nummers. Ja. Het ene nummer heet Primrose, die is Engels. En eh, het tweede nummer wordt een Nederlandstalig nummer. En dat oh. heet Niets meer dan dit. Oké, nou, laten, laten, we maar eens even gaan luisteren. Eh, dit, dit is Primrose dan, ja. a little path I walked that leads up to your garden. People say that it's a mystery. How could I have known that the road was made of petals you plucked and left there for the blind to see? you left forsaken were sometimes still in bloom. You reap just what you sow as you let your God. that you let black roses bloom, but you painted them gold. Pulling out old weeds to make space into my garden for something new to sprout out of the ground. How could I have known that the primrose I'd forgotten would kill off all the roses I could ever own? Its roots were suffocating the chambers of my heart you pay. was ook eigenlijk weer zo'n eh, zo'n echt beetje zo'n zo'n dromerig liedje. Ja. ja. <laughs> Eh, maar goed, daar, daar, gaan we straks in de tweede uur natuurlijk wel een beetje eh, het over hebben natuurlijk. Van, van ja, want dat valt mij nou al op. Het is het tweede nummer eerlijk gezegd. Nu de ne het Nederlandstalige nummer. Want, ja. Eh, dat... dat is ook wat dromerig, maar die is iets, iets... Dat is eigenlijk het enige echte liefdesliedje wat ik ooit heb geschreven. Ja? Eh, ik vind hem zelf een beetje te zoet, maar... Maakt niet uit. Eh, ik heb hem toch geschreven en ik ga <laughs> hem toch spelen. Ja, dat is, dat is alleen maar goed, want dat, dat vertelt iets natuurlijk over je muzikale historie ook. Hè? Dus, dus we zijn heel erg nieuwsgierig hoe dat Nederlandstalige liedje gaat... We weten Niets meer dan dit. Oké. laten zien wat ik al die tijd al heb willen zeggen. zoiets van... Ik, ik, ik zit hem half ook een beetje weg te smelten, eerlijk gezegd. <laughs> Het is je al een beetje bereikt, eerlijk gezegd. Ja. Je voelt een, eh, ik, word ook een beetje eh, weer... Eh, ik ben dan ineens weer een beetje die, Jaap Koper... die ik, nou, laten we zeggen, pak een beet... zo'n dikke 30 jaar geleden ook zo... de wereld zo een beetje zat te bekijken, eerlijk gezegd. Nou, dat, dat dat, dat, idee eh, was, het, eh, was het wel. Wat je eventjes eh, zo liet horen. Maar dan gewoon in onze moerstaal in het Nederlands. Mm. Dank je voor dit moment. We gaan straks in het tweede uur natuurlijk nog twee nummers van je horen. dat was Anouk Slik voor, voor dit moment. Maar we hebben nog twee nummers in het volgende uur. deze heren die komen volgende maand weer iets toelichten. Namelijk hun eh, volgende album, dat heet Moskou, of Moska, eh, dat heb ik niet helemaal goed, eh, goed in mijn hoofd zitten, maar dat is de titel. En de single, die kreeg ik van de week te horen, is dit nummer geworden. Ik heb het over Nexo Shape en dat nummer dat heet Meadowland. She refused the beauty of this land spelling her name softly. She takes me by the hand and shows me where I come from. Every day is a gift, every time I got lit, every moment I fly longer. Every place I have known Every day I have grown. I was looking at a wonder. Do you know this game? Do you know this Madeline? I'm going for this place, this place, Madeline. I tried to make it mine. every time I got lit. Every moment I fly longer. Every place I have known, every day I have grown. I was looking at the wonder. Do you know this game? Do you know this metal line? your eyes. This is my life. was hem helemaal. Uh, eh, Manoland, eh, dus het eh, nieuwe nummer van, van deze mensen uit Hoofddorp. dat heb ik het over Shape, Meerdere malen ook bij ons geweest. en ze komen nu in maart komen ze ook langs. Maar dan gaan ze niet live spelen. Maar dan gaan ze dus meer of meer het verhaal van dit album. dat album dat, dat heet Moskou. even gauw gezegd. En dat, ja, Moskou heet dat. En dit nummer, dat hebben ze nu eh, naar voren vooruit eh, geschoven. Dus dat eh, ga je de komende tijd ook hier bij Alternative FM meer horen. ja, want jongens zijn zeer productief bezig geweest de laatste, laatste tijd. Ik geloof dat ze in twee jaar tijd hebben ze geloof ik nou, ja, twee, twee albums uitgebracht. en dit is dan het laatste wat ze hebben uitgebracht. Eh, bracht de tijd alweer eh, op eh, bijna vijf voor negen. Dat moet je dan weer even vakkundig oprekken. Want dat is wat ik aan het doen ben. Ehm, en deze dame die gaat ook nog steeds redelijk goed. zeg die gaat gewoon goed. hier en daar ook al een optreden bij 3FM gehad. ook bij ons geweest. In april van het afgelopen jaar is ze geweest. Eh, ik heb het over Jeruza. Dat, eh, dat EP heeft ze, heeft ze uitgebracht. Eh, maar ik geloof dat ze dus nu echt bezig is om een album uit te brengen.